12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Griekenland gewijzigd. Mensen wordt geadviseerd een verblijf in Griekenland extra goed voor te bereiden... en alert te zijn op veranderingen in de situatie. Door de financiële onrust kan er in Griekenland misschien niet worden gepind. Mogelijk kan er dan ook niet meer met creditcards worden betaald, waarschuwt het ministerie. Het adviseert mensen voldoende contant geld mee te nemen om alle kosten in Griekenland te dekken, ook onverwachte kosten. Daarnaast is het verstandig om een goede verzekering af te sluiten, zodat onverwachte kosten zijn gedekt. De Europese Centrale Bank vergadert vanmiddag telefonisch over het noodkrediet aan Griekenland. Zonder steungeld van de ECB worden de pinautomaten niet meer gevuld en vallen de banken om. Een faillissement van Griekenland is dan aanstaande. In totaal heeft de ECB al zo'n 90 miljard euro aan de Griekse banken overgemaakt. En de afgelopen dagen werd duidelijk dat steeds meer landen, vooral Duitsland, moeite hebben met het verlengen van die noodsteun. Het is onzeker of de banken in Griekenland morgen weer open gaan. EU-president Tusk blijft zijn best doen om Griekenland in de euro te houden. Op Twitter schrijft hij dat Griekenland deel uitmaakt van de eurozone en dat dat zo moet blijven. Hij heeft contact over de situatie met de andere 18 landen van de eurozone. Gisteren liep Griekenland weg bij de onderhandelingen van de eurogroep over de redding van het land. En op de E40 in België is een Britse bus gekanteld met 34 Britse kinderen en 8 volwassenen. Zeker één persoon is omgekomen, mogelijk de chauffeur of zijn bijrijder. De kinderen zijn bevrijd uit de bus en hun verwondingen lijken mee te vallen. De bus is tegen de pijler van een brug gereden en daarna gekanteld. De weg is volledig afgesloten en al het verkeer richting Jabbeke wordt bij Nieuwpoort van de snelweg E40 afgeleid.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 Op de N200 Haarlem-Zandvoort staat bij Zandvoort 3 kilometer. Daar heb je een kwartier vertraging. Vanaf de andere kant op de N201 Hoofddorp-Zandvoort... tussen Heemstede en Zandvoort 3 kilometer en 20 minuten vertraging. Het heeft te maken met een evenement op het circuit.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 You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill wait to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president's your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off, but go off, but yes, yes, sure. and you don't stop in the winter order, Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting.